Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het grote kinderpornonetwerk dat door de Duitse politie is ontmanteld... heeft ook een Nederlandse link. De politie in Nederland deed mee aan het onderzoek... en verwacht dat er ook zaken uitkomen die voor hier van belang zijn. Het Duitse OM heeft niet gezegd of er ook Nederlandse verdachten zijn. De meeste verdachten werden in Duitsland en Oostenrijk opgepakt. Het netwerk had 87.000 leden. Die wisselden wereldwijd foto's en video's uit. In de haven van Hongkong is de grootste partij ivoor in meer dan 30 jaar onderschept. De partij van meer dan 7000 kilo aan slachtanden werd aangetroffen in een container met ingevroren vis. De waarde ervan wordt geschat op ruim 8 miljoen euro. Geschat wordt dat het de slagtanden van meer dan 700 olifanten waren. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement wil dat de EU de gesprekken met Turkije over een EU-lidmaatschap opschort. Het parlement vindt dat de besprekingen moeten worden gestaakt zodra Turkije de grondwetswijzigingen doorvoert, waardoor president Erdogan meer macht krijgt. In april stemde een kleine meerderheid van de Turken in een referendum daarvoor. Het Europees Parlement vindt dat Erdogan de democratie aantast door de manier waarop hij tegenstanders aanpakt. Het is niet de verwachting dat de Europese leiders de onderhandelingen ook echt staken. De vrees is dat daardoor de vluchtelingendeal met Turkije in gevaar komt. Het is onzeker of de productie van medische isotopen op de lange termijn gegarandeerd is. Dat zegt het RIVM. Isotopen worden gebruikt voor het stellen van diagnoses voor allerlei ziektes, waaronder kanker. Van de zes kernreactoren die wereldwijd isotopen produceren, zijn er vijf ouder dan 45 jaar, waaronder de reactor in Petten. Het weer zonnig en droog, maar later vanmiddag en vanavond in het zuiden kans op enkele stevige regen- of onweersbuien, mogelijk met hagel en zware windstoten. Daarvoor wordt het 24 tot lokaal 29 graden. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg. Morgen en ook zaterdag ook nog zomerswarm, maar wel licht wisselvallig. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen het knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 3 kilometer. ligt een stuk hout op de weg, de linker rijstrook is dicht. In de A22 Beverwijk richting Velzen is de Velzertunnel dicht. De verkeerslichten werken niet goed.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 Elke donderdagmiddag te beluisteren tussen 2 en 6. de eerste twee uur op deze 6 juli zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaargang aflevering 72. U kunt ons beluisteren via de kabel in Zandvoort op 104.5... in de ether op 106.9. Als je het internet wil kijken en luisteren... dan tik je even in ZFM-live. We hebben de DAB Plus en natuurlijk de ZFM-app. Mijn naam is Bart van der We beginnen zo meteen met ACDC en daarna Led Zeppelin. Veel plezier het komende uur. tell you story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four, two, third, nine, fifty-six. You can say she got it all. het album Led Zepp 1 1969 waren dit natuurlijk Led Zeppelin... en de in Nederland verschenen single Good Times, Bad Times. En we begonnen met ACDC uit 1978 van de LP Let There Be Rock. En het nummer heette Whole Lotta Rosie. En het ging over een fan van ACDC en die heette Rosie... En er was nogal behoorlijk wat Rosie aanwezig, zeg maar. A whole lot Rosie. Daar kwam de titel dan ook vandaag vandaan. Goed, twee stevige nummers. We gaan er even wat rustiger aan doen. Niet dat de titel eh, daar eh, reden toe geeft, want Hang 'em High komt uit een film van 1968. En dat ging eh, met in de hoofdrol Clint Eastwood over mensen die werden gelyncht. Ja, lekker, lekkere muziek. de muziek in de film was van Hugo Montenegro, maar wij gaan hem draaien, Hang 'em High van Booker T en de MG's. T. Jones, Steve Cropper, Donald Duck Dunn en L. Jackson Jr. Dat waren Booker T en die MG's uit 68 met Hang 'em High. Dan zijn we alweer toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden, 6 juli 1967. Maar liefst zeven nieuwe binnenkomers en ook nog eens een keer, twee keer hoor je hetzelfde nummer. Natuurlijk wel in een andere uitvoering. De eerste komt eh, op nummer 40 binnen en dat zijn de Bachelors met Martha. childhood, watched you bloom in the wildwood, and I hope you'd be mine. nummer 40 in de lijst van 6 juli 1967. The Bachelors en Martha. Op, eh, pardon, op nummer 39 komen weer de heren van Young Idea... met hun uitvoering van With a Little Help From My Friends. Lend me your ears and I'll sing you a song... and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Is it worrying to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. love. Oh, I get by with a little help from my friends. Mmm, gonna try with a little help from my friends. Woo, I get by with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. kennen natuurlijk de uitvoering van The Beatles van het album Sgt. Peppers. En we kennen de uitvoering van eh, Joe, uh, oh, oh, Joe Cocker. <laughs> Ze gaan gewoon door, hè? Alsof er niks gebeurd is. Joe Cocker. En deze is van The Young ID. En zometeen na de volgende plaat hoor je nog een uitvoering. Maar dan van Joe Brown. Die is een paar plaatsen hoger binnengekomen. We gaan nu naar eh, de nummer 36. En dat is eh, Ray Charles. En Here We Go Again. in town again. dat dus die plaat binnenkwam op 36, eh, maar het was 38. Maar in ieder geval, het was Ray Charles en Here We Go Again. We krijgen nu een, eh, een nummer dat heet You Only Live Twice, inderdaad. Naar aanleiding van een film van James Bond. En het wordt uitgevoerd door Nancy Sinatra. En die kwam dan wel binnen op 36. op 36 Nancy Sinatra en You Only Live Twice. We hadden net al eh, het plezier om naar de eh, With a Little Help From My Friends te mogen luisteren van Young Idea. En nu krijgen we dus de uitvoering van Joe Brown. En die kwam binnen op 35. try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I'll get by with a little help from my friends. Mm, I'll get by with a little friends. Mm, gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain turn out the light. I can't tell you that I know it's mine. Oh, i get by with a little help from my friends. Mm, i get high with a little help from my friends. Mm, gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? from my friend. I'm gonna try with a little help from my friend. I get by with a little help from my friend. Yes, I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends. Joe Brown en de Broovers met uh, With a Little Help From My Friends. En die kwamen dan binnen op 35. Drie plaatsen hoger, Anita Harris Just Loving You. I could spend my life just loving 32, Anita Harris, Just Loving You. En dat betekent dat we toe zijn aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Op 30, Lulu, Let's Pretend. De klapper van de week. Uit 1979 Dave Edmunds met een compositie van Elvis Costello, Girls Talk. Gistermiddag had ik de Chief Executive Officer van de Tip van Willem eh, op visite met zijn vrouw. En eh, oh ja, hij zegt op een gegeven moment, ik moet nog even een tip doorgeven. En hij was eigenlijk van plan om er ook iets, iets over de zomer van te maken. Maar op een gegeven moment kom hij toch terecht bij eh, Neil Young. Het, album, het tweede album van Neil Young, Everybody Knows This Is Nowhere... En hij heeft het gehouden op The Losing End, When You're On. Hier is uh, Neil Young, de tip van Willem. Kom maar. I went into town to see you yesterday, but you I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Oh, come on. Alright. just a sister by looking at a brother. You can't just book by looking at the cover. can't just say, oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Come on alright. the cover. okay you see? Oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the man by looking at me. In 1965 uitgebracht op het Op Art label van uh, Muziek Express. Een van de muziektijdschriften uit die periode. The Bintangs, You Can't Judge a Book by the Cover. Eh, morgen is eh, het 7 juli. Ja, dat klopt, want vandaag is het de 6e. En morgen is Ringo Starr jarig. Hij wordt 77 jaar. Daarom draaien we deze. I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana. Uh-huh. She said it was the best in all the land. And I said, No, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a ten pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, No, no, no, no, I don't. No more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please. It only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And, and I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. no, no, no, I can't take it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Hey! just another drink, Barman. Oh, We got the largest brand. <laughs> Naar aanleiding van de Aanstaande verjaardag van Ringo Starr. Morgen wordt hij 77. En dit is een top 100 hit uit 1969. The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Oh, my heart won't believe that you left me. I keep telling myself It's true. I is uit 1969, de Bee Gees Don't Forget to Remember.